Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. President Trump zou China hebben gevraagd hem te helpen om dit jaar herkozen te worden. Trump vroeg de Chinese president Xi onder meer om in de aanloop naar de verkiezingen... meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen. Dat schrijft de voormalige veiligheidsadviseur John Bolton in een nieuw te verschijnen boek. De Amerikaanse regering probeert de publicatie ervan te verbieden... omdat er geheime informatie in zou staan... De democratische presidentskandidaat Joe Biden zei in een reactie dat als het verhaal klopt... Trump zijn heilige verplichtingen aan het Amerikaanse volk schendt. Het kabinet neemt maatregelen om de bouwsector te ontzien... bij de aanpak van de stikstofuitstoot. Dat schrijft minister Schouten aan de Tweede Kamer. Schouten komt de bouw tegemoet door bepaalde projecten vrij te stellen... van een speciale natuurvergunning. Daarmee wordt het eenvoudiger om toestemming te krijgen voor bouwprojecten. Bij noodweer in Zwolle is een fietser om het leven gekomen. Volgens de veiligheidsregio werd de vrouw van 52 geraakt door een omvallende boom. In het zuiden en westen zorgen de zware buien vooral voor wateroverlast. Zo werden er in Vlissingen 16 appartementen ontruimd nadat er water in het gebouw was gelopen. In Limburg kwamen de meeste meldingen uit het Heuvelland. Daar kwamen kelders en straten blank te staan. De agent die vorige week vrijdag een zwarte man in Atlanta doodschoot... wordt door het Amerikaanse Openbaar Ministerie vervolgd voor moord. De agent riskeert een levenslange gevangenisstraf of de doodstraf als hij veroordeeld wordt. De man van 27 werd in zijn rug geschoten toen hij zich verzette bij zijn arrestatie. Ook zou de agent het slachtoffer geschopt hebben terwijl hij op de grond lag. De agent is inmiddels ontslagen. En dan het weer. Regenbuien trekken over ons land. Met vooral in het noorden kans op onweer. Later vandaag vanuit het zuiden breekt geleidelijk de zon door met af en toe een bui. Het wordt 19 tot 23 graden.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 Still a war on poverty. They got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did crime, I ain't have to do Just be in the building for show. I'm working hard just to blow on the low. You ain't know? I got that Lamborghini dreams when I'm cruising through these streets. Got that bad bitch on my side. Bitch, they know she played for my team. That's who everything around me. That's the definition of cream. Come from a city, Philly, where dudes don't make it out of their team. Seen that first body go down. Think I was 14 or 13. All about the green, all about the money. The scene of a movie. Brain open, that stupid. Try to go to war with me, I be suited. What? CSP, let's do it. Uh uh, uh, uh, uh, put your, put your hands up. Boy, boy, boy. Oh. yeah, yeah, yeah. My comparison what? you love, give you love. I would treat be good, treat be good. Give it love, give you love. Give you love in the way that I should. Treat be good, treat be good. Give it love, give you love. Give you love in the way that I should. am chat, yo. And if you tell me, I'll let my chat. Better you come. I'll let my chat, yo. And if you tell me, I'll let my chat. Better you come for me, I'll let my chat, yo. And if you tell me, I would, I'll let my chat. Treat me good, treat me good. I'll let my give it up, give it up. I'll Give it up in the way that I should. Treat me good, treat me good. I'll let my treat me good. All in my give it up, give it up.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 It's a classic me mistake. Someone gives me love and I throw it all away. Tell me have I gone insane Talking to myself but I don't know what to say Cause you let go And now I'm holding on I guess you don't know what you tell me it's too late Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it I knew I should've stayed, cause now you're moving on And I don't know what to say, cause you left is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld Nu lig ik hier bij jou En zeg wat is er nou Het is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was dat denk ik al klaar Maar dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken vast weer mezelf Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze nemen mij naar weg van jou En zeg als je het opvlokt dan geef Het is eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan?